Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het Louvre in Parijs is vanochtend ingebroken en daarbij zijn juwelen gestolen. Dat gebeurde op een erg geraffineerde en professionele manier, zei de minister van Cultuur tegen de Franse zender TF1. De dieven kwamen rustig binnen, vernielden vitrines, namen de buit mee en gingen binnen enkele minuten weer weg. En de drie of vier inbrekers hadden eerst op de eerste verdieping een raam ingeslagen. Het museum is de rest van de dag gesloten. Een Noord-Koreaanse militair is overgelopen naar Zuid-Korea. Hij deed dat door de grens tussen beide landen over te steken. De militair heeft gezegd dat hij in Zuid-Korea wil leven. Noord-Koreanen lopen wel vaker over naar het zuiden... maar dat gebeurt bijna nooit door de zwaar bewaakte grens tussen de twee landen over te steken. De meeste overlopers reizen via China. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. In het noorden kwamen daarbij twee Palestijnen om het leven. Een Israëlische veiligheidsbron spreekt van twee terroristen... die zich in verboden gebied bevonden. Eerder vandaag waren er ook berichten over een aanval in het zuiden van Gaza. Dat zou zijn gebeurd nadat een Israëlisch voertuig bij Rafa was beschoten. De Keniaan Jeffrey Kipchumba heeft de jubileumeditie van de Marathon van Amsterdam gewonnen. Hij ze in een recordtijd van 2 uur, 3 minuten en 31 seconden. Op dit moment zijn nog duizenden mensen aan het rennen in Amsterdam. In totaal deden dit weekend ruim 60.000 mensen mee aan de Amsterdam Marathon. Het weer in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En met maximaal 18 graden wordt het dan vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen het Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe, de Nieuwe Meer...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 My head speaks a language I don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I live I got too much life Running through my veins Going to waste ain't keen on living either Before I fall in love I'm preparing to leave Scare myself to death That's why I keep on running Before I've arrived go straight to the moon.